Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De toename in het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag... in de cultuur- en mediasector is maar het topje van de ijsberg. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een nieuw rapport. Dat meldt Nieuwsuur. De Raad adviseert cultuurinstellingen onder meer... om op de werkvloer te praten over machtsverhoudingen. Door de prestatiecultuur in de sector zijn medewerkers extra kwetsbaar. Regisseurs, docenten en artistiek leiders zijn zich vaak niet bewust van hun machtspositie. Behalve naar seksueel seksueel grensoverschrijdend gedrag keek de Raad ook naar pesten, intimidatie, racisme en discriminatie. Het kabinet werkt aan plannen om de bijstandsregels minder streng te maken. Mensen in de bijstand moeten bijvoorbeeld cadeautjes of een gift kunnen ontvangen... of wat kunnen bijverdienen, zonder dat ze meteen worden gekort. Dat staat in een brief die minister Schouten de Kamer heeft gestuurd... met een invulling van de plannen van de coalitie. De regeringspartijen hebben afgesproken beter te kijken... hoe wetten en regels in de praktijk voor mensen uitpakken. Ruim 400.000 mensen hebben eh, krijgen bijstand. Schouten wil de komende tijd uitwerken hoe de regels kunnen worden versoepeld... en er meer menselijke maat komt. Op het Museumplein in Amsterdam zijn enkele duizenden mensen bij elkaar voor een benefietavond voor Oekraïne. Er treden artiesten op en er nemen politiek leiders en activisten deel. Onder andere trad S10 op, die in mei nog namens Nederland aan het Eurovisie Songfestival meedeed. Ook winnaars van het Songfestival staan op het podium, zoals de winnaar van dit jaar Kalush Orchestra. Met de optredens wordt geld opgehaald en dat is voor de slachtoffers van de invasie in Oekraïne. Het weer tot slot blijft droog. Het wordt vannacht tussen de 8 en de 13 graden. Er kan wel lokaal een mistbank ontstaan. Morgen is er weer veel zon en dan is het 20 tot 23 graden in het Waddengebied... en 24 tot 28 graden elders. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu tussen app en vloed. Vraag jezelf om vergiffenis in de spiegel op de wc Oud en wijs genoeg, maar nog niets geleerd Geen vertrouwen meer, geen vertrouwen meer Wanneer zal ik genezen zijn? ben gezond, maar liefste, ik voel me slecht. Ik ben verslaafd aan jou. Ik kan niet meer zonder jou. Ik ben verslaafd aan jou. Ik kan niet meer samen met jou. Ik ben verslaafd aan jou. Verslaafd aan jou. Ik wil de frisse lucht gouden morgen. is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Zomerhits. make you mine. Tell me not, I'll just zomer is jouw keuze ZFM. future ZFM. Hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zandvoort. Mijn ogen worden mistig als ik terugdenk aan toen.